Nieuws van 7 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Hillary Clinton heeft de democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen opgeëist. In een toespraak in Brooklyn sprak ze van een historisch moment. Voor het eerst is een vrouw de presidentskandidaat van een grote partij in de VS, zei ze. Ze bedankte haar rivaal Bernie Sanders en richtte zich daarna op de republikeinse kandidaat Donald Trump... die volgens Clinton ongeschikt is om de VS te leiden. Sanders heeft nog niet gereageerd op Clinton... Hij zei eerder dat hij met een overwinning in Californië wil proberen het tij te keren. Drie zorgverzekeraars gaan de Nierstichting helpen met het ontwikkelen van een draagbare kunstnier. Het Zilveren Kruis, Mensis en CZ dragen samen bijna 7 miljoen euro bij. Met een draagbare kunstnier hoeven nierpatiënten niet meer naar het ziekenhuis voor een urenlange dialyse. Voor verzekeraars wordt daardoor dialyseren goedkoper. FNV Bondgenoten heeft informatie achtergehouden over asbestproblemen in ovens van bakkers. Dat meldt tv-programma Zembla vanavond. Volgens het programma wist de FNV al langer van asbestvezels die vrijkwamen in de ovens van de firma Bakkersland. De vakbond wilde dat geheim houden uit angst voor banenverlies. De FNV ontkent het bericht. De politie van Papua-Nieuw-Guinea heeft het vuur geopend op demonstrerende studenten. Zeker vier studenten zouden om het leven zijn gekomen. De studenten eisen het aftreden van premier O'Neill... die zich volgens hen schuldig maakt aan corruptie. Openbaar vervoerbedrijf Veolia doet aangifte tegen een Brabantse vlogger... die aan treinsurfing deed. In een filmpje dat de 18-jarige vlogger op YouTube plaatste... is te zien dat hij met een vriend op het dak van een trein sprong om mee te rijden. Veolia spreekt van volstrekt onverantwoord gedrag... en doet vandaag aangifte tegen de vlogger en zijn vriend. Het weer in Limburg plaatselijk dichte mist. In de rest van, de rest van het land opklaringen. blijft droog en de zon schijnt geregeld. Er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er is wat vertraging op de A4, daarna richting Amsterdam bij Zoeterwoude 3 kilometer, nog geen 5 minuten vertraging.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 Ik zei nee. Hoor je wat ik zei? Hoor je wat ik zei? En ik zei nee. Nee, nee. Ik doe niet meer mee. doe er niet aan mee. Denk jij dat ik iets wat van waarde is? Mij doe wie dan ook neem me laat.